Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Milieudefensie sleept ING voor de rechter. De milieuorganisatie noemt ING de bankier van de klimaatcrisis... omdat ze investeren in olie- en gasbedrijven. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Eh, de bank is de grootste van Nederland. Een van de 30 systeembanken in de wereld en groot financier van gevaarlijke klimaatverandering. Het kan nog zeker twee jaar duren voordat er een uitspraak is. De Houthi-rebellen zijn niet van plan om hun aanvallen op schepen in de Rode Zee uit te breiden. De groep uit Jemen zegt dat ze niet willen dat de situatie nog verder escaleert. Sinds eind november vallen Houthi-rebellen regelmatig schepen van landen aan... die waarschijnlijk een band met Israël hebben. Acteur Alec Baldwin wordt toch vervolgd voor het schietincident tijdens filmopnames in 2021. Daarbij kwam een cameraregisseur om het leven... Eerder zou de acteur niet vervolgd worden, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat het wapen is afgegaan zonder dat de trekker is overgehaald. Baldwin zegt zelf dat hij onschuldig is. Het wapen had namelijk ongeladen moeten zijn. En de nuke heeft weer toegeslagen. Ik heb het natuurlijk over dart-sensatie Luke Littler. De jongen van 16 werd vorige maand al tweede bij het WK darts... en speelt nu de World Series in Bahrein. Daar werd vandaag Littler de jongste darter ooit... die live op tv een negen darter gooit. Oh, it's on. It's on. Producing the spectacular. Een negendarter is wanneer je met je eerste negen pijlen alle benodigde punten gooit. Lidler won de wedstrijd ook en speelt in de volgende ronde van het toernooi tegen Michael van Gerwen. Dan het weer. Het is op veel plekken helder en het blijft droog. In het binnenland vriest het licht en aan de kust blijft de temperatuur net boven nul. Het kan wel glad zijn. Morgen zon en wolken met 1 tot 5 graden.